Ook een paar andere ijsclubs in de omgeving deden een aanvraag... maar daar is het ijs volgens de KNSB nog niet dik genoeg. Waarschijnlijk wordt vrijdag de tocht verreden... en zaterdag mogelijk de Ronde de Wiedentocht. Na het weekende gaat het dooien en kan er waarschijnlijk niet meer worden geschaatst. Vorig jaar is een recordaantal faillissementen uitgesproken. In totaal gingen er ruim 11.000 bedrijven over de kop, 18% meer dan in 2011. De meeste faillissementen bij bedrijven werden geteld in de handel. Ook in de bouw gingen veel bedrijven ten onder en er waren verder veel faillissementen bij financiële dienstverleners en makelaars. In de horeca nam het aantal faillissementen licht af. Zeep- en voedingsconcern Unilever heeft ondanks de economische problemen in de wereld een sterk jaar achter de rug. Het bedrijf draaide meer dan 50 miljard euro omzet, 10% meer dan het jaar ervoor. De netto-winst steeg met 7% naar 4,9 miljard euro. De omzetgroei bij Unilever is vooral te danken aan de opkomende markten in Azië en Latijns-Amerika. De Britse premier Cameron wil dat de Britse bevolking zich uitspreekt over een eventuele uittreding uit de EU. Hij benadrukte in zijn lang verwachte Europa-speech dat hij zelf vindt dat Groot-Brittannië een toegewijd lid moet blijven en niet de brug moet ophalen om zich terug te trekken. Volgens Cameron is er wel een betere deal met de Europese Unie nodig. De Britse premier zei dat hij een toegewijd lid van de EU wil blijven... maar dat er wel een fundamentele hervorming van de EU moet komen. Daarbij wil hij dat de lidstaten meer bevoegdheden terugkrijgen van Brussel. En dan het weer, wolkenvelden, zonnige perioden ook blijft droog.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Can you guess where I'm calling from? The Las Vegas Hilton know it's hard to hear, it's just the echo on the line. Yes, that's right, I'm calling from the Las Vegas Hilton. I'll be back with you real soon.